Er wordt voor vandaag zeker 60 centimeter sneeuw verwacht en er waait een stormachtige wind. Veel bedrijven en scholen gingen eerder dicht, zodat mensen thuis konden komen. En in veel supermarkten is geen brood of melk meer te krijgen. En in het verkeer zijn talloze ongelukken gebeurd en veel vluchten geannuleerd. Zoutleverancier Eurosalt heeft gisteravond 200 ton strooizout geleverd aan de provincie Gelderland. Vandaag komt daar nog eens 300 ton bij. De levering van het strooizout stond op losse schroeven... maar via de rechter heeft Gelderland de levering door Eurosalt alsnog kunnen afdwingen. Wel mag Eurosalt meer geld vragen voor de levering. Gelderland kampt met een tekort aan strooizout. De Belgisch-Franse bank Dexia gaat de komende jaren met een derde inkrimpen. De bank gaat zich vooral richten op de thuismarkt en activiteiten in andere landen afstoten. Aanleiding voor het inkrimpen is het bezwaar dat de Europese Commissie had tegen de staatssteun die Dexia kreeg in 2008. De Commissie wilde de staatssteun alleen toestaan als Dexia kleiner zou worden. Minister Terhorst heeft de Big Brother Award gewonnen. De prijs is een idee van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom... en is voor mensen, bedrijven of overheden die inbreuk op de privacy zouden hebben bevorderd. Bits of Freedom verwijt Terhorst een gevaarlijk gebrek aan nuance in het privacydebat... bijvoorbeeld rond het opzetten van een databank met vingerafdrukken... en de bodyscanners op luchthavens. In een bardancing in Loosbroek is de eerste wapenkluis voor de horeca uitgereikt. 500 discotheken en cafés krijgen zo'n kluis van het ministerie van Justitie. Ze zijn bedoeld om wapens en drugs van disco- en cafébezoekers in op te slaan. De politie beheert de kluizen. Volgens minister Heersballin vermindert het systeem het wapenbezit in het uitgaansleven. Dan het weer. In het noorden soms motregen. In de rest van het land nevel en mist. Ook overdag is er in het noorden motregen.